dooral door met het NOS-journaal. De politie heeft in Amsterdam en Utrecht zes mensen aangehouden... in verband met een overval op een waardetransport. Een van de arrestanten is de chauffeur van het transport. De overval was in december. Een man wist toen in een busje te stappen... dat onder meer luxe horloges vervoerde. Later werd een deel van de lading overgeladen in auto's... en werd het busje in brand gestoken. De chauffeur en de bijrijder bleven achter. Tijdens het onderzoek naar de overval... is een deel van de buit teruggevonden. Minister Kamp zegt dat de NAM er niet goed op is ingericht om de schades door aardbevingen in Groningen goed af te handelen. Daarom is het volgens hem goed dat de NAM een stap terug doet. Vanmorgen werd bekend dat het bedrijf zich uit de schadeafhandeling terugtrekt. De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders neemt de verantwoordelijkheid nog voor de zomer over. Voor het eerst in 20 jaar bouwt Israël weer een nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Daarmee worden de bewoners van de illegale nederzetting Amona gecompenseerd, zei premier Netanyahu. Amona werd vorige maand op last van het Israëlische Hoge Rechtshof vernietigd. De Palestijnen hebben de aankondiging veroordeeld. Een van de langstzittende gevangenen van Nederland wil via de hoogste rechter gratie afdwingen. Het gaat om de levenslang gestrafte Loy Wassé. Hij zit inmiddels bijna 30 jaar vast wegens een viervoudige moord. De Hoge Raad bepaalde eerder dat de straf levenslang in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De maand maart was er eentje vol warmterecords. Vorig jaar was het op 30 maart rond de 8 graden. En gisteren werd door sommigen in zee gezwommen. Met een gemiddelde temperatuur van 8,7 graden komt deze maand in de boeken als de op één na warmste maart sinds 1901. Alleen in 1991 was het gemiddeld net iets warmer. Het weer, eerst nog zon, later bewolking, vanmiddag 19 graden op de Wadden... en mogelijk 23 in het binnenland. Tegen de avond vanuit Zeeland kans op een regen- of onweersbui. Morgen bewolkt en wat buien.